Nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Greel. Ja, als het eh, weer niet meewerkt, dan moeten we het zelf maar doen. AC, ACDC en Thunderstruck op eh, Radio 501, de Indie 501. Tot 10 uur vanavond ben ik bij jou en mijn naam is eh, Rob de Giel Aangenaam. Ja, en om, om ook aan te sluiten op het prachtige weer wat we de laatste week hebben. Go Back to the Zoo hoorde je. Summer Ends, afkomstig van een, een nieuwe album. Dus ren al, allemaal onmiddellijk eh, naar, dat, eh, naar de winkel om dat nieuwe album te halen. Want hij is honderdduizend keer beter als eh, wat ze ja, op de laatste twee albums hebben vertoond. Go Back to the Zoo, helemaal weer terug waar ze thuis horen. Bij het maken van goede muziek. Hier is live op 5 Lane en Lightning Crashes. lose. 501 prima kunnen worden door Kane, De Red Hot Chili Peppers op Radio 501 en The Adventures of Rain Dance Maggie. Als het goed is hebben we eh, vanavond een gast in de Indie 501. Zijn naam is Arjan Buur. Hij heeft eh, meegedaan en eh, is wellicht nog in de race voor de Manifesto Recordings. Een concert waarbij eh, ja, eh, muzikanten een nummer vertolken van hun favoriete artiest. Nu ben ik heel erg nieuwsgierig wat de eh, favoriete artiest dan is van, van Arjen Buur. Daar gaan we straks ergens tussen 8 en 10 over praten op Radio 5 Het is nog niet helemaal bekend op welk tijdstip Arjan hier aankomt in de studio. Maar een feit is dat hij heeft toegezegd dat hij hier komt om daarover te praten. We hebben, zijn een twee, drietal weekjes geleden begonnen met het uitnodigen van mensen hier in de studio. Oké, het is niet helemaal goed gegaan. Eh, twee mensen hebben vlak van tevoren afgezegd. Maar eh, met de betrouwbare Arjen Buren heb ik er alle vertrouwen in dat we straks een leuk gesprek hebben op Radio 5 alleen. <clears throat> Allemaal gerend via de social media, dus dat moet helemaal goed komen. Heb je dat nieuws ook gelezen over social media? Eh, volgens mij stond het vandaag of gisteren op alle nieuwsites te lezen. Dat jongeren moeite hebben met social media. Zij worden er heel erg gestrest van. Ze kunnen het met geen moment met rust laten omdat ze helemaal niets willen missen van hun leeftijdsgenoten. Het schijnt dus helemaal niet waar te zijn. Ehm, <clears throat> het schijnt ehm, niet van een deskundig onderzoeksbureau afkomstig te zijn, eh, dit verhaal. Het zijn gewoon twee commerciële jongens die ook een workshop eh, omgaan met social media zijn gestart. Dus het was gewoon een goedkope advertentie om klantjes te werven. En onder andere het NOS-journaal is daar gewoon met open ogen eh, ingetuind een 10 minuten langdurend kritiekloos item eh, erover gemaakt. Nou, onbetaalbare advertentieruimte voor de jongens dus. Slim gedaan. Maar dat is ook wat ik al, eh, al eh, ja, jaren eigenlijk zeg: dat journalistiek eigenlijk is uitgestorven in Nederland. We hebben alleen nog maar te maken met paparazzi. Zo hebben we daar de beroemde journalist Martin Koolhoven van de Telegraaf. Die al vele malen bericht is door de rechter vanwege het plaatsen van leugens in, de grootste dagblad, van, in het grootste dagblad van Nederland. Zo was er ook een, eh, een kunstenaar die eh, zijn intrek nam in een wijk. Volgens Martin Koolhoven was het een SM-kelder. Hele bedrijf naar de Filistijnen en het bleek helemaal niet waar te zijn. Volgens mij heeft Martin Koolhoven te veel naar dit nummer geluisterd. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like, like. is Radio 501. van Alternatieve Helden van Nederland. Blauwtsoen en Elephants op Radio 5 alleen. Ik heb straks voor jou een leuke top 10. De top 10 van absurde attractieparken. Ik heb verteld, het was niet heel erg moeilijk om 10 eh, absurde attractieparken eh, te vinden. Het zijn er veel, jongen in de wereld. Beetje vergelijkbaar met Blauwtsoen vind ik wel eh, Alabama Shakes enige verschil is dat eh, op het eh, album van Alabama Shakes eh, drie goede nummers staan. En dat Blauwtsoen album is in zich heel geweldig. Hier is Hold On, Radio 501. ja, eh, is die shit. Zo'n shit, kan je wat harder zetten mijn uh, koptelefoon? Ah, ah, iets meer volume zo. Gewoon het geel, hoor. Die beat is een beetje... Yeah. Heftig, ja toch. poka, poka, poka, poka, alleen maar heftig. Mm. We ah. spreken af, we spreken af en spreken tot jullie. Vanuit de vestiging zijn. praat met consumptie. Lunchpakketten voor balkons, kunkwiet, jullie zijn scampies. Of de zwerfvond vond voorop in die bakfiets. Zie stik op een actie, buiten de lijnen. De voornamelijkste veroorzaker van je buikpijnen. Je rolt nogal scheef, grappie, laat je wagen uitlijnen. Je rol uitgespeeld, grappie, vanavond thuis blijven. Ik ben een wilde stier, laat je slikken als een keelpastier. En wens je hele carrière verder nog veel plezier. Oh, je dag is tegen, niet back naar de basics. Cubus op de beats, poker heeft een shit. cognacje erbij, op ons gemakkie zijn we er weer. Microfoon kolossus, V als dubbel D, topless, heerlijk. Laat me concentreren en laat mijn geest uit een hockey. Jullie zien Paas, als de man eens zijn brokkie. Wij starten dit, we eindigen dit. We laten geen duivels ertussen komen en fikkie stoken, we blijven alert. Mijn hele styling is als een veel te steile trap. Kill, ik heb stijlen zat, ik klap een strijker in een stopcontact het is makkelijk om te blijven in een arrogante houding ja. Dus we staan altijd open voor andermans launes Wie niet leert, wie niet verder komt Wie geen spunneus voor een flexe beat heeft, neem maar een Edison Zonde van de tijd, gedonden met de rijms Ik kom van originaliteit, ja en precise Mijn brein is gehuld in een HB mindstate Ik zeg je wel als trademark voor een skydive van stage Oh, je dag is tegen, niet terug naar de basics Cubus op de beat, pokken heftig, geestje, geestje, geestje, Je rookt nu met pokken en de FTG. Pokken en de FTG. Je rookt nu met pokken en de FTG. Pokken en de FTG. Je weet het, fuck, de twee zijn aan. Pokken en de FTG carrière van de baan. Yo. We staan er niet eens zo bij stil. We geven gewoon wat jij wil. Dat is die echte shit, hè? Stix op Radio 5 alleen samen met Cubus en Pokka FTG shit. Straks vanaf 10 uur weer die echte shit op Radio 5 alleen met GW Stijl in geluid uit de bunker vandaag ook weer even iemand ontvolgd op eh, Twitter. Die eh, was al bijna om, te schrijven. Zeg, eh, die Fresco, is dat de opvolger van Def Rhymes? Klik, klik, gelijk even weg. We gaan eens even tijd besteden aan de top 10 zoals we dat elke week op donderdagavond doen. Misschien moet je ook even vertellen ja, naar welke tune je altijd op de achtergrond luistert. Dat is namelijk van de Beastie Boys. Vorige week is eh, oprichter Adam Jouch overleden. En eh, dit nummer is getiteld Song for Junior, ook van eh, onder andere zijn hand. We beginnen met nummer 10. In de top 10 absurde attractieparken in de wereld. In Zuid-Korea heb je Loveland. En Loveland is een attractiepark in Zuid-Korea met als thema seks. Het park is te vinden op Jeju Island, ook wel bekend als Honeymoon Island. Het park staat vol met seksueel getinte beelden. Ook de normale voorwerpen, eh, zoals bankjes, hebben allemaal een, ondeugend tintje. Zo zijn de aanwijsbordjes in de vorm van penissen. En de stoeltjes en bankjes zijn ook herkenbaar als genitaliën. Op nummer 9 vinden we Diggerland. De kinderen in Engeland zijn volledig verzot op Bob de Bouwer. Zij noemen hem eh, Bob de Builder. Eh, vandaar dat er nu al vier attractieparken in het land zijn met als thema de bouw. Op nummer 8 vinden we het Nintendo Amusement Park. Altijd al een keertje Super Mario in het echt willen spelen? Dan moet je naar dit park in New York. Je kleed je aan als je favoriete karakter en kan een hindernisbaan afleggen. Nummer 7 in Abu Dhabi Ferrari World. Een attractiepark helemaal in het teken van Ferrari, waar anders dan in het superrijke oliestaatje Abu Dhabi vind je zo'n park. Het park is gloednieuw, maar gloednieuw, jaartje of eh, twee oud. En heeft 40 miljard gekost om te bouwen. Maar dan heb je ook al wat. 45.000 vierkante meter aan entertainment. In het park vind je de snelste gelanceerde achtbaan ter wereld. Volgens mij had eh, Barry het daarover in zijn programma. Getiteld de Formula, Formula Rossa. Deze behaalt snelheden van 240 km per uur. Dus als jij wil weten hoe het voelt om eh, Formule 1-coureur te zijn, even naar Abu Dhabi afreizen. Met Ryanair moet het eh, beste doen zijn. Bonbonland bevindt zich in Denemarken. In de jaren 90 van de vorige eeuw had je de bonbon snoepjes, vooral bekend om zijn vreemde namen: zeemeeldrollen, eendewier, grote borsten. Nou, in Denemarken, waar de snoepjes vandaan komen, is er een waar attractiepark van bonbon. Uiteraard hebben de attracties ook weer de meest vreemde namen als hondendrol en wild zwijn. In Japan vinden we Harmony Land. Ze zijn daar eh, gek op eh, Hello Kitty, eh, die Japanners. Zo gek dat ze een heel pretpark hebben gewijd aan dit figuurtje. In Japan vinden we ook Huis ten Bos. Maar blijkbaar zijn ze in Japan dus niet alleen gek op Hello Kitty, maar ook op Nederland. Er is een park te vinden waar allerlei bekende Nederlandse gebouwen zijn nagebouwd. In het park vind je onder andere Huis ten Bos, Kasteel Nijenrode, de Oude Kerk van Delft, een oud VOC-schip en zelfs de Domtoren uit Utrecht. En als ik me niet vergis, dan hebben ze zelfs ook nog wat eh, zaken nagebouwd uit Horen, waar de Radio Lijn studio eh, zich bevindt. Dus van alles kun je daar vinden. Maar ja, je kunt het ook gewoon in je eigen landje vinden. Dan hebben we in China het World Chocolate Wonderland. Waarom ook niet? Een attractiepark met als thema chocolade. Het doel van het park? Bring a little sweetness in de moeilijke tijden. Ze hebben van alles gemaakt van chocolade zoals een BMW, het beroemde terracotta leger en zelfs de muur is in chocolade te bewonderen de Chinese muur wel te verstaan. In Litouwen dan het Groetaspark. In Litouwen begrijpen ze waarschijnlijk de betekenis van het woord pret of attractie niet helemaal. Het Groetaspark is gewijd aan niemand minder dan Jozef Stalin en het leven onder zijn regime. Je vindt in het park onder andere een replica van het Gulag-archipel en tientallen gloriebeelden uit deze tijd. Nummer 1, ja, het, ja, het is niet echt een nummer 1. Het was niet echt een, een volgorde van 10 naar 1. Het waren gewoon 10 absurde pretparken. Want het nummer 1 vinden we wederom in China het Xingshan Amusement Park. En dat ze in China goed zijn in kopiëren hebben we al eerder in, eh, ja, in, eh, bijvoorbeeld top 10 lijstjes hier op Radio 501 uh, eh, laten zien. En ja, ze hebben dus met het Xingshan Amusement Park hun best gedaan om een kopie te maken van Disneyland. Je weet het al van de afgelopen weken. Ik probeer dan altijd een liedje te vinden dat te maken heeft met eh, het laatste onderwerp dat ik benoem. Eh, hierbij is het dus een kopie van eh, Disneyland Park. Dus ja, ik moest even duiken in het repertoire van, van Disney. Ik zat heel lang te, te, twijfelen, zal ik hem draaien? It's a small world after all, maar ik heb het toch maar niet gedaan. Ik heb gekozen voor een nummer uit, uit Toy Story van een zeer groot muzikant. Randy Newman op Radio 5 alleen en You've Got a Friend in Me. En dat ik jouw beste vriend ben, ga ik zo meteen ook even aan jou bewijzen. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead in your mind. miles from your nice warm bed. You just remember what your old past said, or you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, to see it through, cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. This song goes out to all my nephews, sons little cousins. You know who you are. mm to tell you what to look out for. You know I got your back. Get yourself a real woman so you can be tijd nog goed bestemmen, hè? Real Woman op Radio 501. Oh ja, ik zou jullie nog even eh, bewijzen dat ik echt jullie allerbeste vriend ben. Nou, uh, eh, studio.radio501.nl staat open vanavond voor al jullie verzoekjes. En eh, die draai ik dan vanavond op Radio 501. Kijk, en dat is toch datgene waar je tenslotte voor luistert. Ehm, we gaan eh, aandacht besteden aan Live or Live. Twee artiesten die eh, deze week eh, op een Nederlands podium staan. Toevallig staan ze allebei op dezelfde dag op hetzelfde podium. De Darcy's, ze komen regelmatig voorbij op Radio 501. En ehm, ze komen uit Canada. En vorige week ehm, ja, stuurde zij een tweet de wereld in van... we hebben vijf landen in één dag bezocht. En eh, ja, België zat erbij, eh, Duitsland zat erbij, uh, maar ook Nederland zat erbij. Dus ik schreef gelijk terug naar de jongens. Wat, waren, zijn jullie in Nederland? Nee, dat waren we. Maar aanstaande zaterdag treden we op. Dus ja, zaterdag de 12e is het gewoon een feit dat de Darcy's voor het eerst optreden in Nederland in de Melkweg. En ja, inmiddels worden verwoede pogingen ondernomen door de redactie van Radio 5 Leen om even een afspraak met de mannen te maken. Zodat we even een video-interview met ze kunnen maken aanstaande zaterdag dus. En eh, dan hopelijk gauw eh, te bekijken op de website radio 5 um, ehm, Ze hebben een aantal eh, leuke albums uitgebracht onder eigen beheer. Ze hebben ook een wens van, een, van, de, van de vader van een van de bandleden doen laten uitkomen. Eh, zijn, eh, van die vader is eh, ja, de favoriete band Steely Dan. En het, meest prachtige album dat zij gemaakt hebben is het album Aja. Zij hebben een remake gemaakt van dat album. Ik zal je even een stukje laten horen van Pack. En daar kun je dus op kiezen tijdens deze aflevering van Live or Live. Eigenlijk zou ik dan ook het origineel moeten laten horen, want eh, voor de mensen die niet zo bekend zijn met het nummer is het niet meer te herkennen. Maar het origineel heb ik dan eh, vanavond eh, net wind even bij me. Um, keuze nummer 2 waar je uit kan kiezen, dat is de Bombay Bicycle Club. Het is een dubbel corset aanstaande zaterdag in de Melkweg. Klein stukje van de Hill op Radio 5 alleen. voor, eh, voor nu. Laat even weten via studio.radio501.nl waar je voorkeur uitgaat. Keuze nummer 1, dat zijn de Darcy's met Pack. En eh, dit is keuze nummer 2, de Bombay Bicycle Club en The Hill. Studio.radio501.nl, dat is dus het juiste adres om jouw keuze door te geven voor live or live en jouw verzoekjes. Hier is Tony Joe White. Ik vraag me nog steeds af, zou dit over de enige echte Tina Turner misschien gaan? Sometimes I think about you, I can't let it go. But I know there's never enough time with so many promises to keep. frozen ocean. I would never have to think twice. 501. Shining Wait van Hungry Kids of Hungary. Eh, maar ze komen uit Australië en staan ook op Lowlands. Daar ben ik toch wel een beetje trots op hoor. Dat eh, dit bentje dat eh, toch veelvuldig te horen is op Radio 5 uitgenodigd is voor een plekje op Lowlands.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 With mere willpower, and I count to minute 17. Captain where I stand, Captain where I'm going. Mm. search for land, but still at sea. Turn the steering wheel to the left. Situation, complication. I counted a minute 17 stand, Captain where I'm going. Captain I stand, Captain where I'm going. the chain. With mere willpower, and I count to minute 17. Captain, where I stand, Captain, where I'm going. Racetrack, The Moon Rides High op Radio 5 Tweede uur van de Indie 501. Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. En we hebben straks eh, in dit eh, tweede en laatste uur een gast. Want eh, ik had afgesproken met Arjan Buur om te komen praten over de Manifesto Recordings. Hij zou zich ja, tussen 8 en 10, ruim begrip, zou hij zich melden. Ehm, dus ik ga er dan vanuit dat hij hier in het tweede uur aanwezig zal zijn. Ik had uh, daarnet in het eerste uur ook uh, gemeld dat ik uh, iemand had ontvolgd op Twitter. Want die had het erover dat Fresco de opvolger is van Dev Rhymes. Misschien moet ik het eventjes aan jullie laten horen. Um, dan hebben we hier, als het goed is, Dev Rhymes. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dev Rhymes in de huis. DJ Maurice in de huis. Hij heeft me helemaal overgehaald om dit gekke lied te doen. Kan me niet schelen. okay, dit is dus uh, Def Rhymes. En uh, ja, hier is onze grote vriend Fresco. Om even het verschil aan te geven. En uh, de reden om even te motiveren waarom je dat soort mensen eigenlijk beter niet kan volgen. Zo'n zangeresje van de Spinshots bijvoorbeeld. Het maakt niet uit met hoeveel geld je smijt. Al het geld en status dat je hebt is misschien binnen een tel voorbij. Maar hetzelfde geldt voor mij. Dus maak je meer money dan mij, dan wil ik datzelfde geld voor mij. Eindje heeft te lang gewacht. Nederland heeft te lang gewacht. Want ik wilde breder denken dan mijn stad. Harder droppen dan verwacht. En respect heb ik te lang gepakt. Niet gekregen, dan nam ik het van ze af. Hing niet meer met mee eten, wilde van ze af. Dus mijn broer Karim is met bewegen en ik nam de stappen. Kwam het pakken want ik was te snel voor al die lamme gasten. Want ze dachten dat ze in een eentje op een wachten. Ah, ah. Ik zet nu stappen vooruit, geen tijd meer om te twijfelen. Ik werk hard voor mijn buik. Nu sta ik vaak op steeds te rappen met een vatsige buik. Dit is geen gisteren, nu lach ik ze uit. Het is een nieuwe dag. dit had ik gisteren nog niet gedacht De lucht klaart op en ik zie mijn kracht ah, chill, is het begin van de nieuwe dag. Hou me niet meer aan het negatieve vast. Ik bepaal morgen met de kansen die ik wacht. Ik van nou? Hey, kwart voor zeven, ik ben wakker voor de wekker gaat Werk aan de winkel, aan het schrijven als jij verder slaapt Verder praat ik niet, zet het plaatje om je ogen horen De vers een foto, 16 bars, 1000 woorden Nieuwe paden aan te boren, niet geroepen, uitverkoren Zie de route, volg de sporen, we genieten Ochtendgloren, yeah, yeah Ik doe niet mee aan de race, maar een dag niet geschreven Dat is een dag niet geleefd Mijn pen bloedt, men doet net alsof het een neus is Mijn pen doet mezelf goed, net alsof het een keus is <laughs> Dus we veranderen veranderde de game, handelen meteen. Anderen zijn alleen voor landelijke fame. Doen die rappers schandelijke claims, belachelijke game, flissen weet de weg. Wandel met me mee. De zon schijnt de aarde, net de tuin van Ede. Word wakker en pluk je leven, ik zeg je, het is een nieuwe dag. Nee, dit had ik gisteren nog niet gedacht. De lucht klaart op en ik zie mijn kracht. Yeah, ah, ah, ah, dit is het begin van de nieuwe dag hou me niet meer aan het negatieve vast Ik bepaal mogen met de kansen die ik was Het is het begin van een nieuwe dag Ze zeggen fresh, je bent mijn favoriet Maar ik was nog niets voordat ik rapte Dus reageer ik soms laconiek Fresco gaat hiphop redden Jongen alsjeblieft, hop heeft mij gered Die schoenen passen niet Ik kon onderscheid mezelf niet meer als ik pas op beats Dan schrijf ik al mijn tracks met een statement of een strategie Plannen bedenken, geen tijd voor hangende mensen Ik werk hard voor mijn centen, Sally's met abonnementen Zit aan mijn album te werken Ik laat die stakketjes merken dat ze geen vak kunnen brengen Behalve passen en brengen Wie niet werkt, wie niet eet, dus ik stop niet Had geen optie, wilde eten van mijn hobby en nu sta ik op die remix met je top 3. Quasi een Typhoon. Jongen, jongen, wat boft die? Wat betekent voor mij die track met z'n vieren? Ik ben zo blij, ik wil het vieren. Het is een nieuwe dag. Nee, dit had ik gisteren nog niet gedacht. De lucht klaart op en ik zie mijn kracht. Ah, ah, ah, ah. dit is het begin van de nieuwe dag. Kan me niet meer aan het negatieve vast. Ik bepaal morgen met de kansen die ik was begin nieuwe dag. Gisteren was gisteren, jongen, de tessen. nieuwe dag. Geen tijd om te zitten, te spikken, het is een nieuwe dag. rapper zitten te bitchen, verdikken, het tessen. nieuwe dag. Winnen, dit is nieuwe dag. nieuwe dag. Gisteren was gisteren, jongen, de tessen. nieuwe dag. Geen tijd om te zitten, te spikken, het is een nieuwe dag. rapper zitten te bitchen, verdikken, het tessen. nieuwe dag. Winnen, dit is nieuwe dag. dit is nieuwe dag. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills with a trunkload of hundred thousand dollar bills. Man came by to hook up my cable TV. We settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well, now, home entertainment was my baby's wish, so I hopped into town for a satellite dish. I tied it to the top of my Japanese car. I came home when I pointed it out into the stars. A message came back from the great beyond. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Bill, you might have made some friends with some billionaires. You might have got all nice and friendly if we made it upstairs. All I got was a note that said bye bye, John. Our love's 57 channels and nothing on. So I bought a 44 Magnum with solid steel cast. And in the blessed name of Elvis, well, I just let it blast. Till my TV lay in pieces there at my feet. And they busted me for disturbing the almighty peace. Judge said what you got in your defense, son. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing see by your eyes, friend, you're just about gone. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and ja, toen Bruce Springsteen hierover uh, over zong, hadden wij in Nederland nog helemaal geen uh, eh, 57 televisiekanalen. Inmiddels is het een feit. En het is dus echt waar, is gewoon geen barst te zien op die televisie. Dus eh, ja, gelukkig hebben we dan Radio 501. studioradio 501nl is het adres voor eh, al jouw verzoekjes die ik eh, vanavond voor jou ga draaien. En je kan ook stemmen op de twee live or live artiesten. Bombay Bicycle Club. Ze treden aanstaande zaterdag in de Melkweg op samen met de Darcy's. En het is een mooie overwinning geworden voor deze Canadese band. Dan stel ik voor dat jullie gaan luisteren naar deze remake van Pack, origineel van Steely Dan. dit jaar de Killers weer samen iets doen. Maar ze hebben het mooi overbrugd met al die soloalbums. Dit was afkomstig van het soloalbum van eh, Brandon Flowers, Was It Something I Said. Misschien wel leuk om ook nog eventjes straks een nummer te draaien van het soloalbum van de bassist Mark Stoermer, The Hounds. Maar wat ik me afvraag, heb je deze vandaag al gehoord? De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. Dr. Disc. Dr. Feelgood, sleeping on a concrete bench. Can I get a witness? Miss South Carolina, 1975. Somebody stole your crown. You were sleeping in your happy home. When you woke up, baby, your life had come and gone. Now you're mystified, standing with the best of us who used to rule the world. Brother Lovejoy, wrapping up blue Streak. Can I get a witness? Miss Hurricane, can't keep your hands still long enough to count your change. your daily grind. The cost of living, it didn't even cross your mind. Now you're mystified, standing with the rest of us. is hem dan, de bassist van The Killers, Mark Sturmer en The Hounds. Deze man komt dus ook uit Las Vegas. Het is half tien geweest, eh, straks nog een gesprek met Arjan Buur over de Manifesto Recordings. Hij doet daar mee. Ik heb geen idee wat er nu allemaal weer gebeurt, mensen. Maar ik vind het wel leuk klinken. Echte muziek. Ja, Arjen die eh, doet mee aan de Manifesto Recordings. Een concert waarbij eh, muzikanten een nummer vertolken van hun favoriet, favoriete artiest. En we gaan daar zo meteen eh, op Radio 5 alleen over praten. Ook nog de rubriek Soul, omdat het kan. En ik heb natuurlijk beloofd om jouw beste vriendje te zijn en om eh, jouw verzoekjes eh, te draaien. Er is eentje binnengekomen eh, via... Nou, er zijn er wel meer binnengekomen. Maar laat ik eerst even de eerste behandelen. Binnengekomen via studio.radio501.nl. Is aangebracht door Robert Stevens. Hij wilde graag Talk Talk horen. Dan wist ik alleen niet of hij dan de bandnaam bedoelde... of dat het liedje Talk Talk moest zijn. Ik heb even het zekere voor het onzekere genomen. Hier is Talk Talk met Talk Talk. good just this morning. I just remember me yawning. 11 a.m. still asleep, wet dreaming. Cause I count holes and not sheep. Then. Hello? Wake up, fuck that. We in a recession, Bush tax breaks, cutbacks. Knots on my shoulder like Notre Dame's hunchback. No medical insurance, nobody wants me. My girl just don't mean I'm hungry. Chill, let's take a ride. Glad you suggest I'm already outside. I hopped in the whip, but I ain't got no chip. Me ATM real quick. What the fuck is this? Insufficient funds, just deposited two racks. What's going on? Your legs come with me, need to speak to a bank teller. Too big to fail ya. How may I help ya? We treat our customers like shit like Delta. Pay Wall Street, then put clothes on your shelter. Ha. The reason why you got a zero amount state claims you owe taxes, froze your account. But the rent for my house. Nothing you can do about How you do this to the American people? We just bailed you out. Not my problem, sir. Don't shout. Security can escort you out. Please don't set me off. No, no, no, no. i I'm about I got a family to feed, you insensitive bitch. Security. This is wrong. Dude, fuck this shit. Now everybody lay the fuck down. Let my buddy go. Rent a cop, please. Don't try to be a hero. And asshole, tell a lady, don't be a dummy. They're federally insured. This not your money. Flex what you doing, turning into Robin Hood. I'ma take from the rich and give back like Obama should. Fuck Joe the plumber, fuck job creators. Move everything to China, really the job relocators. Now hurry up, pay us, nothing move but the money. Oh yeah, shit. Security trying to wrestle this gun from me never risk your life, it's not your wealth. Tried to play hero, but you shot yourself. Wait, hold up. What you doing, lady? Did you just press something? Are you friggin' crazy? Don't you see this gun that I'm holding? And don't give me the bills with the purple dye exploding. I'm not really a villain. There will be no killing. Just pass out a million to every man, woman, and children. Before we flee the building. Where's the manager? Cover your face, get the tapes to the cameras. I watched Ocean's Eleven, I ain't an amateur. Fuck, I hear sirens. Police or the firemen. Police stupid, and they blocking the front. Grab the money, start tying the hostages up. Please don't set me off. No, no, no. truck pulling up, reporters outside. This is Action News team reporting out live. Police are just responding to a silent alarm. The suspects are considered armed and dangerous. Officer Hines, please explain to us. Well, there's a unidentified number of perps. Shots fired. 911 responded first. We're urging the robbers to surrender so that nobody gets hurt. Damn, we all over the team. got a hostage situation, they not just gonna come in spraying. Now they got a call in hostage negotiations. So let this play itself out, be patient. See, who this? Uh, this is Special Agent Darkowitz. I'm here to help you help yourself. My demands are simple, feel the desperation I felt. I want a camera and a crew, broadcast the interview. We suffering, I gotta do what I gotta do. And don't say no, cause it eliminates options. You don't want me to panic, grab a hostage, start popping. Okay, let me see what I could do. Yeah, see what you could do in the meantime. Fuck you, you got 30 minutes before the first one goes. Are you seriously gonna kill somebody? No, but unfortunately we had to put on a show. Remember how many robbers in the bank they don't know. Sorry, Grandma, come here, get off the floor. Now Razzie Walker, right near the window. Why me? Cause they already heard my voice. Only confirmed a single robber, let's confuse the choice. Oh, it's kinda smart, I guess. How'd I ever let you drag me into this mess? <laughs> Fuck it, nowhere to hide. If we don't make it, catch you on the other side. At least it's pitch black. Everybody switch clothes, half run out the back, half out the front door. You go that way, and I'll go the other. On the count of three. You're a crazy motherfucker. komt wel spannend verhaal voor vanavond op Radio alleen. Dark Day Afternoon van Rascas en Dark Hollywood. Hij van de volgende week nog veel meer van horen op Radio 501. Het is inmiddels bijna kwart voor tien. Ehm, hij zal toch wel komen, aan je Buur. Eh, hè? Ik, heb ik heb best wel... Eh, grondig voorbereid het interview over de Manifesto Recordings. Dus het zou eh, zonde zijn als eh, Arjan deze kans aan zich eh, voorbij zal laten gaan om ja, zijn verhaal te doen op Radio 501. Ehm, dan doen we eerst nog maar eventjes de rubriek Soul omdat het kan. Straks nog een verzoekje die door maar liefst twee mensen tegelijk is aangevraagd. En ja, dan zal Arjan toch wel zo ongeveer in de studio zijn gearriveerd voor het interview over de Manifesto Recordings. Soul omdat het kan. Onbekend talent uit de jaren 60 en de jaren 70. Het is eh, vanavond tijd voor de Do-Rides. Het is tijd voor de Do-Rides. Het is tijd voor de Do-Rides. Dit knopje is echt veel te klein voor mijn dikke vingers. Kom maar. Hoe... Kijk of Rogier... Rogier heeft nog dikkere vingers <laughs> als mij. Ja, we hebben... Ik hoor toch een stukje... Ja, ja daar zijn zo de Do-Rides. We gaan hun best voor jou doen op Radio 501. So I'll tell the world I loud. I'm not ashamed that you're my girl. Oh yeah, that you're my know I can trust you in everything that you do. We hadden zo net... Uh, en ik een beetje moeite met het knopje van de, uh, de platenspeler. Voor het 45 eh, toeren plaatje van uh, The Do Rides en You're My Girl op Radio 501. En heb je zo'n dingetje in huis, hè, dan wil je toch wel weten wat het waard is. Nou, de kassa gaat redelijk tellen, aantellen, aantikken bij dit plaatje van The Do Rides. 13,99 Je hebt het er maar mee te doen. toch trots op dat dat eh, bij mij thuis in huis staat. Onlangs ook in Nederland. Ook uit Australië. Bullion Beer. This time in looked and felt so different. I'm begging to my loved ones understand. I'm a useless man. The loving hand. what you fell for. That you fell for. took my feet back to Galileo. They told me, son breaks. Count your blessings. I wandered through those streets of a wooden man. And I felt so low. The man I used to know that you fell for. that you fell for shadow moves, I shudder for the fear inside my heart won't disappear. No, dear. saw for your soul. I felt it running through my fingertips. I love you more than you will know, and I hope you understand. shudder For the fear inside my heart won't disappear No, dear Went from good fella to commissary slips. Now I got back up, man, every time I slept. Never ever quit, I just kept on pursuing. Teacher always asked me, what was I doing? Scribbled in my notebook and never did homework. Low attention spans, cause these Adderall work. Rock Tommy Hill shirts, ones with the boat. Rock poor kicks way before we even. Used to have baby lungs choking when I. Nowadays, makes a whole seven and a sitting. Remember back then, man, we thought we growed up. Rushing at a kid just to be grown up. Yeah. Rushing at a kid just to be grown up. Yeah. Whoever thought I'd be the greatest growing up. Yeah. Whoever, who, who, whoever thought, thought, thought, thought, thought, thought be the greatest grow, grow, grow, grow, growing up. I can eat a pound and skip 64 quotas. Burn up fire and drown drops of water. Son, I told ya, got them bangs like Goya. Oh, Gone up them, got me jumping off the sofa. Hotter than a hot pocket off the devil microwave. Model Disney begging just to be a nigga. Uh, excited for a garments like a tailor made. And when he's see me, man, they really than the Everglades. Every day, same ish, me getting paid. Waking up new, it's me getting. Used to take bottle back, waitress bring the bottle back. Now they see me shining and they looking like a sour patch catch a heart attack. Newport, South Pack, never blow bunk raps. But these bunk raps sewn up. Whoever thought I'd be the greatest growing up. Yeah, r- r- rushing at a kid just to be grown up. Yeah. Danny Brown op een van zijn meest recente tracks, Grown Up. Maar hij is helemaal nog niet grown up. Heeft vandaag weer een, nieuwe eh, video eh, op het net gezet. Eh, binnenkort even plaats op radio501.nl. Is grappig mannetje dit. Deze Danny Brown op Radio 501. Um, ehm, ja, ik ben van plan om nog één verzoekje te draaien van, van twee luisteraars die allebei hetzelfde hebben aangevraagd. Ik wil graag bewijzen dat ik jullie allerbeste vriend ben. Elke donderdagavond in die 501 Rob de Grill. Aangenaam. Ik heb lang getwijfeld over dit verzoeknummer. En ik, eerlijk gezegd kan ik het ook niet maken om het vlak voor het programma van Gio eh, te draaien. Dus ik dacht, eh, laten we er nog even één plaatje, plaatje tussen houden. Het is eh, aangevraagd door Tineke. En ehm, ik, heb me, ik eet elke donderdagavond bij mijn moeder. En ik had haar een beetje te veel geplaagd. Dus ik, zei, ik, ik maak het even goed met Julio Iglesias. En Tineke zijn er nog bij. Als het buiten geen zomer is, Maak het dan maar binnenzomer voor mij. milonga sentimental, otros se quejan llorar yo canto para no llorar. Tu amor se secó de gol. nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensar que fue traición de mujer, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa de mentir pies. Es fácil pegar un tajo para cobrar una traición o jugarse una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón cuando están bien amarrados al palo. De... Voor mij gaat er iets mis met Julio. <laughs> Ik weet niet wat hier gebeurt. Ik doe echt niks. Kijk, hier. Nou, dan even verder met de Seven League Beats en Typhoon. Als je iets wil geloven, heb je weinig nodig om je te overtuigen. Binnen confronteerd, ik zoek het buiten. Verslaafde mentaliteit, afhankelijk maken, standelijk enzovoort. Ik weet het heel goed te vertellen zoals je hoort. Wie weet waar de waanzin is? Bij mij beginnen het met aangepast gedrag, zodat men me aardig vindt. Het liefst bijzonder en oh zo speciaal. me dunkt, ik ben een bevestigingsjunk. Voel mij maar af, Dries, hij het op. Rob doet die bobbel. Rotten zijn mijn woner en zwollen mijn huis is onderduiken de rest. Ben pas thuis als jij er bent. Tot die tijd programmeer ik mijn brein en pijnig ik mezelf met... system overload. System overload, system overload. System overload. System overload, system overload. System overload, system overload, system overload. Alsof ik voor het eerst buiten kom sinds begin wintertijd en het is midden mei. Mama ze zeggen je bent te laat je. Laat het voor je je voeden Pluk de dag al zie je het in het meest trieste geval is gratis bloemen Maar doe iets, ze heeft gelijk ik kom niet ver als ik blijf hangen in zelfverstijling en spijt. De grap is dat we niks in de hand hebben. Op ons eigen handelen na. de Ja, willen dagen laten bepalen we zelf waar we staan. Dat ze bla bla bla, cirkeltjes. Overal is een antwoord op. En zelfs daar is weer een verklaring voor. Ik wil mijn kop uit, hart in, mijn eigen hak erin. Thai vlees, was er met Thai van Skype, huis of MySpace. In de nacht, ruis in de relatie overdag. Rommel op de ruit, ik vis bevestiging in de fuik. En wuif haar bezocht de blik weg. Ze vertrouwen me niet en dat is geheel terecht als ik weer eens een keertje mijn beeldscherm check. System overload, system overload. System overload, system overload. System overload. System overload, system overload. System overload, system overload, system overload. System overload. System overload. System overload. System overload. System overload. System overload. System overload. System overload. System overload. System overload. System overload. System overload. Zo. Typhoon, als ze binnenkomen voor Geluid uit de Bunker, zometeen GW Stijl met jouw wekelijkse portie hiphop in Geluid uit de Bunker van 10 tot spookuur op Radio 5 alleen. Ehm, ja, wat mij rest, eh, ik wens jullie nog een prettige week. Ik vind het jammer dat uh, Arjen Buur eh, niet gekomen is. Hij was dan toch weer de gast die niet kwam.